De zangeres legt zich bij die straf neer, zei ze na de uitspraak. Ik leg me neer bij de uitspraak van de rechter. 200 uur taakstraf. Ehm, ik ga niet in hoog beroep. En ik hoop ooit nog een keer met de slachtoffers om de tafel te mogen zitten. Zodat we dit hopelijk samen kunnen afsluiten. Vier anderen die meekwamen knokken krijgen ook een taakstraf. is haar zoon en een vriend van hem horen morgen of ze straf krijgen. De ruzie begon met die zoon toen hij werd aangesproken door het winkelpersoneel... omdat hij binnen aan het vepen was. Meubelwinkel Meet.com is failliet. De Britse webshops voor banken, bedden en andere meubels... nam al een paar weken geleden geen nieuwe bestellingen meer aan... Collega Nick Wouters weet waarom het mis is gegaan. Het is een van de grotere faillissementen waarbij het bedrijf zegt dat het vooral komt door de inflatie. En dat consumenten de producten niet meer kopen vanwege de hogere prijzen. Wereldwijd werken er 500 mensen bij Made.com. Die staan nu op straat. Een lucky day voor de fans van de Netflix-serie The Crown. Seizoen 5 is nu te zien. Het gaat over het Britse Koningshuis en dit deel gaat over de jaren 90. De tijd dat prins Charles en prinses Diana uit elkaar gaan. Niet echt een lekkere tijd voor het Koningshuis. En dat is ingewikkeld, vindt fan Nicole. Maar het blijft natuurlijk altijd best wel dubbel. Zeker omdat veel van de mensen die je ziet in The Crown nog steeds leven. Eh, en het wel gaat om echte mensen. Ik snap dan ook dat er eh, kritiek is op dit nieuwe seizoen. Mensen moeten niet vergeten dat het fictie is en dat het waarschijnlijk ook geromantiseerd is. Nou, de serie is inspired op echte gebeurtenissen, maar er zitten ook twists in die niet echt zo zijn gebeurd.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 Tussen Schiphol en Knopen de Nieuwe Meer 4 kilometer met rond de 5 minuten vertraging. De spitsrook is daar dicht. Op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam tussen Knopende Hoek en Knopende Raasdorp 10 minuten oponthoud. Op de A10 de ring Amsterdam tussen Afrit eh, Amsterdam Centrum en Knopende Nieuwe Meer 6 kilometer met 20 minuten oponthoud.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 She talking about why the my ex ain't at home. Had to tell her I was stuck in some brand new business I was all tied up. Told the girl I was late, I had to rhyme. I gotta be backstage at a quarter past nine. Telling me to change my mind. She like Britney Spears, baby, hit my one more time. I can't be late, the girl's taking up my time. Had to hit her with the line. rain and have a good time. Celebration.